Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De overheid zorgt niet goed voor kinderen en jongeren in de asielopvang. Dat concluderen de inspectie Justitie en Veiligheid... en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In een brandbrief roepen de instellingen staatssecretaris Van de Burg... van asielzaken op om in te grijpen omdat er niet goed voor de minderjarigen wordt gezorgd... krijgen ze te maken met stress en in sommige gevallen met geweld, schrijven ze. Ook hebben ze onvoldoende toegang tot zorg en onderwijs. Brussels Airport annuleert morgen alle vertrekkende passagiersvluchten vanwege een grote staking. Zowel het beveiligingspersoneel als de afhandelaars staken morgen. Daardoor zegt de Belgische luchthaven de veiligheid van de passagiers en het personeel niet te kunnen garanderen. Het zou gaan om ruim 400 vertrekkende vluchten die zijn afgelast. Het vrachtverkeer en aankomende vluchten worden vooralsnog niet geannuleerd. De komende week staan er meer stakingen op het programma in de luchtvaart in België. Net als in Nederland is er grote onvrede over de hoge werkdruk. Het Oekraïense parlement heeft twee wetten aangenomen die strenge restricties stellen aan Russische boeken en muziek. Een van die wetten legt de invoer van Russische en Russisch-talige boeken aan banden en beperkt het recht van Russische burgers in Oekraïne om boeken te drukken. De andere wet verbiedt het afspelen van Russische muziek in media en openbaar vervoer. Oekraïense minister van Cultuur is blij met de nieuwe beperkingen. De coalitie van president Macron heeft bij de Franse parlementsverkiezingen volgens de eerste prognose geen meerderheid behaald. Zijn samenwerkingsblok Ensemble haalt naar verwachting 224 zetels en voor een meerderheid zijn 289 zetels vereist. Die had Macron voor de verkiezingen nog wel. Dat betekent dat het moeilijker voor de president wordt om zijn plannen door het Franse parlement te loodsen. Macrons coalitie blijft wel de grootste. Het weer vannacht in het zuiden nog kans op een bui.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 she talks to Maury and takes deep breaths She's a 90s supermodel uh, Way back in high school when she was a good Christian I used to know her, but she's got a new best friend A drag queen named the Virgin Mary takes confessions She's a 90s supermodel Yeah, she's a master parties.